PVV-leider Wilders zei bij WNL dat een minderheid in de Eerste Kamer... geen reden is voor een kabinetscrisis. In Spijkenisse is een man opgepakt voor seksueel misbruik van meisjes en het maken van kinderporno. Op de computer van de 39-jarige man staat kinderpornografisch materiaal van minstens zes verschillende meisjes. Zeker één van hen zit op een basisschool in Spijkenisse, waar de verdachte zelf ook kinderen op heeft zitten. Israël is bezorgd over twee Iraanse oorlogsschepen die onderweg zijn naar Syrië, een bondgenoot van Iran. Volgens de Israëlische minister Lieberman varen de schepen vanaf door het Suezkanaal om daarna koers te zetten naar een Syrische havenstad. Lieberman spreekt van een provocatie door Iran en wil actie van de internationale gemeenschap. De elektronica-concern Apple heeft details bekendgemaakt over misstanden in Chinese fabrieken waar Apple zaken mee doet. Zo blijkt dat in een fabriek waar laptops worden gemaakt in 2009 een verboden oplosmiddel werd gebruikt, waardoor ruim 140 mensen spier- en zenuwschade opliepen. Apple zegt dat het maatregelen heeft genomen om de veiligheid in die fabriek te verbeteren. In de achtste finales van de Champions League heeft Arsenal thuis met 2-1 gewonnen van Barcelona. AS Roma verloor thuis van Shakhtar Donetsk. Het werd 3-2 voor de club uit Oekraïne. De Duitse autocoureur Nick Heidfeld race dit Formule 1 seizoen voor Renault. Hij vervangt de Paul Kubica, die deze maand zwaar gewond raakte, bij een rallyrace. Heidfeld reed vorig seizoen nog voor Sauber en zat dit seizoen zonder racecontract. Het weer vannacht hier en daar mist.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 Nee, Het is echt mijn dag niet. Serieus Echt niet. Wel. Nee, echt Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. <laughs> Somebody's love was stronger than mine. Where is the love we used to know?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 The Baker.